Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer jongeren nemen bewust een overdosis pijnstillers. Dat zegt het Vergiftigingencentrum. In het AD staat dat er vorig jaar bijna 1500 meldingen binnenkwamen bij het centrum. 37% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral jonge meisjes die vaker een overdosis nemen. Vaak ibuprofen en paracetamol. Artsen maken zich zorgen. Een overdosering kan zorgen voor schade aan lever, nieren en kan zelfs dodelijk zijn. Het aantal mensen in Ethiopië dat sterft van de honger loopt snel op... sinds de VS en de Verenigde Naties eerder dit jaar stopten met het uitdelen van voedselpakketten. Die waren erachter gekomen dat veel van de noodhulp op een markt werd doorverkocht... vertelt correspondent Femke van Zeil. En dat waren zulke hoeveelheden. Dat was genoeg eten voor 134.000 mensen voor een maand. Die pakketten kwamen dus niet bij die mensen zelf terecht. Toch wordt de voedselhulp deze maand weer opgestart in Ethiopië. Vorig jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. Dat heeft het CBS uitgezocht. Er kwamen 403.000 immigranten bij, ruim 100.000 meer dan het jaar daarvoor. De toename komt vooral door de oorlog in Oekraïne. Veel mensen uit dat land vluchten naar onder meer Nederland. Van landen buiten Europa kwamen de meeste uit Syrië, Afghanistan, Turkije, Eritrea en Jemen. En vissers in IJmuiden voelden het al aan de netten afgelopen week. Die waren heel zwaar. Er zat dan ook een voshaai in van meer dan 5 meter lang. Dat is uniek, want het beest zwemt normaal gesproken alleen in grote oceanen, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Het is best wel bijzonder natuurlijk. Eén keer in de tien, misschien twintig jaar komt dit voor. Wat vind je ervan? Vind je het mooi? Ik vind, eh, het, is, het is bijzonder. Het is een vis die, die je eigenlijk gewoon eh, niet vaak ziet. Met hoeveel mannen heb je hem op moeten tillen? Nou, eh, als ik heel stoer ben, misschien met, met drie, maar ik denk dat wel een mannetje of zes hebben we wel nodig gehad. De vissers hebben de haai aangeboden aan Museum Naturalis, maar of die hem willen hebben is nog even de vraag. Daarvoor is hij met zijn ruim vijf meter eigenlijk te groot. En het weer nog. De dag begint droog en best zonnig. Daarna trekt het overal dicht. En vanmiddag is er vooral in het zuiden kans op een bui. Mogelijk ook met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend 8 kilometer file rijden. De linkerrijstrook is dicht en daarom een half uur vertraging. Verder een paar dagelijkse files, zoals de N247, Hoorn richting Amsterdam. Tussen Monnikendam en Het Schouw 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. En ook de N230 doet mee vanuit Utrecht naar Maarsen. Tussen Maarsenveen en de A2 een kwartiertje file rijden.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 In het aardbevingsgebied in Groningen zijn in een jaar tijd meer dan duizend woningen versterkt, meldt het staatstoezicht op de Meiden. Dat zijn er een paar honderd meer dan het jaar ervoor. Maar om over vijf jaar klaar te zijn moet het tempo flink omhoog. De Russische luchtverdediging heeft vanochtend vijf drones onderschept rond Moskou, meldt het ministerie van Defensie. Wie de drones heeft gestuurd is niet duidelijk. Moskou wijst naar Kiev. Vandaag is de eerste dag van de FM-veiling voor commerciële radiozenders. De veiling kan een aardverschuiving betekenen in het radiolandschap. Onder meer omdat er interesse is vanuit het buitenland. Het weer, eerst zon en wolken, vanmiddag plaatselijk een bui, 19 tot 22 graden. Vannacht veel regen en wind, aan de kust hard tot mogelijk stormachtig. Verder kans op windstoten. Morgenmiddag geregeld zon, dan 19 tot 22 graden.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 Alle clichés met en kreeg, zing met ons mee. En hier staan we dan, mijn ruggen gaat en ik. Mijn bier is doodgeslagen, ik drink bako zonder prik Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Dit is de ruggengraat remix. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Maar ruggengraat remix. Ik wil niet meer weten wie ik ben. Ik heb vlamvlekken van een sigaret in mijn gloednieuwe witte overhemd. Maar ruggengraat loop maar wat mee te blaren.